Mark Hokker met het NOS-journaal. De Iraanse president gaat ruim aan kop bij de telling van de uitslag van de presidentsverkiezingen. Na het tellen van 25 miljoen stemmen bleek dat de relatief gematigde Rouhani ruim 14 miljoen van de stemmen heeft gekregen. Zijn grootste rivaal, de conservatieve kandidaat Reisi, kreeg er 10 miljoen. De definitieve uitslag van de verkiezingen wordt later vandaag verwacht. Als Rouhani meer dan de helft van de stemmen heeft gekregen is er geen tweede ronde nodig. De opkomst bij de verkiezingen is zo'n 70 procent, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De stemlokalen in Iran bleven gisteravond veel langer open dan gepland, omdat er lange wachtrijen stonden. Oud-FBI-directeur James Comey heeft toegezegd dat hij voor een senaatscommissie zal getuigen... naar aanleiding van zijn ontslag bij de FBI. President Trump ontsloeg hem vorige week en sindsdien heeft Comey niet in het openbaar over zijn ontslag gesproken. Trump heeft erkend dat hij Comey onder meer heeft ontslagen vanwege het onderzoek naar banden tussen Trumps campagneteam en Rusland. Bij een aanval op een vliegveld in Libië zijn mogelijk meer dan 140 mensen om het leven gekomen. Een militie die de regering in Tripoli steunt viel de basis in het zuiden van het land donderdag aan. Eerst werd gesproken van 60 doden. De regering ontkent dat er opdracht is gegeven voor de aanval minister van Defensie en de commandant van de militie zijn beide geschorst. Er loopt een onderzoek naar de aanval. De regering in Tripoli wordt erkend door de VN. Het vliegveld was in handen van het zelfbenoemde Libische Nationale Leger. Volgens de BBC zijn er ook burgerslachtoffers gevallen. De politie heeft in Sint-Willebord in Noord-Brabant gisteravond een dode vrouw gevonden in een huis. Het is niet duidelijk hoe ze om het leven is gekomen. De politie heeft een man opgepakt. Omwonenden zeggen dat ze schoten hebben gehoord de politie kan dat nog niet bevestigen. De identiteit van de vrouw is nog niet bekendgemaakt. De politie heeft ook nog niet gezegd of de opgepakte man de partner van de vrouw was. Het weer. De dag begint met zon, maar in de loop van de dag ontstaan stapelwolken en wat regenbuien, mogelijk ook met onweer. Aan zee blijft het wel zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen nog wat warmer en overal droog en zonnig.